Een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt voor de rest van de avond en de nacht voor ijzel. Code oranje is afgegeven. In Noord-Nederland zijn ongelukken gebeurd met vooral materiële schade. Compleet beeld is er nog niet. De neerslag komt vanuit het noordwesten. Het westen heeft de minste hinder. Code oranje geldt vooral voor acht provincies in het noorden, oosten en het zuidoosten. Het Kyoto-verdrag om opwarming van de aarde tegen te gaan wordt verlengd tot 2020. De VN-klimaatconferentie in Qatar hebben de bijna 200 aanwezige landen ingestemd met het voorstel. Het akkoord wordt gezien als een schamel succes. Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de resultaten van de klimaattop in Doha. Staatssecretaris Mansveld is wel tevreden met het resultaat. In Duitsland zijn acht doden gevallen bij een botsing tussen twee vliegtuigjes. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen. Het ongeluk gebeurde ongeveer 30 kilometer ten noorden van Frankfurt. Na de botsing stortten de twee toestellen neer op een akker. De luchtverkeersleiding in Frankfurt weet nog niet waardoor de twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. President Sardari van Pakistan heeft een bezoek gebracht aan het 15-jarige meisje Malala. Ze wordt in een ziekenhuis in Birmingham behandeld aan de verwondingen aan haar hoofd die ze opliep bij een aanslag door de Taliban. Malala had zich de woede op de hals gehaald van de Taliban omdat ze zich inzet voor onderwijs voor meisjes. Volgens het ziekenhuis moet ze nog een paar operaties ondergaan, maar maakt ze het goed. In de eredivisie heeft Ajax de aansluiting met de koplopers behouden door een 2-0 zegen op FC Groningen. Ajax staat nu gedeeld derde op 1 punt achter de koplopers Twente en Vitesse. RKC Waalwijk won vanavond thuis met 2-0 van NEC. ADO Den Haag speelde thuis met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. En AZ Willem 2 eindigde in 0-0. Dan het weer. Vannacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel dus. Het kan op veel plaatsen glad worden. Morgen bewolkt en regenachtig. Wind is ook stevig wordt tussen de 7 graden aan de kust en een graad of 3 in het binnenland. Dit was het... Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM.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 Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hype. I'm coming back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. There it is, let me hear you say. something like this. Hosted by DJ Malzo. Go back next time. En stuur jullie allemaal...